met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat besmet is met corona is opgelopen naar 10... heeft minister Bruins bekendgemaakt op een persconferentie. Vandaag zijn er drie nieuwe patiënten bijgekomen. Een van hen is de patiënt die in Rotterdam in het Erasmus Medisch Centrum ligt. Omdat deze vrouw ook op de intensive care van het Beatrix ziekenhuis in Gorkum heeft gelegen... zonder dat bekend was dat ze besmet was, blijft dat ziekenhuis voorlopig dicht... Er geldt een opnamestop en er mogen geen bezoekers meer naar binnen. Bezoekers die nog in het ziekenhuis zijn... moeten uiterlijk om 9 uur vanavond weg zijn. Ook de Lingenpolie in Leerdam, dat onderdeel is van het Beatrix ziekenhuis, blijft dicht. De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met deze situatie. In Tilburg is ook een nieuwe besmetting, net als in Koevoorde. Zij zitten beide thuis in quarantaine en hebben beide carnaval gevierd. Maar volgens het RIVM is de kans klein dat ze het virus daar hebben opgelopen... al wordt dat niet helemaal uitgesloten. In de Eredivisie heeft de topper tussen PSV en Feyenoord geen winnaar opgeleverd. Het werd 1-1. Feyenoord opende de score na een half uur. RKC heeft voor het eerst dit jaar een wedstrijd gewonnen. Tegen FC Utrecht werd een 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 winst. Ondanks de winst staat RKC nog altijd laatste in de eredivisie. Patrick Roest is voor de derde keer op rij wereldkampioen allround geworden. Roest won op het WK in Noorwegen na de 5000 meter en de 500 meter ook de 10.000 meter. En Irene Wust heeft voor de zevende keer haar wereldtitel allround gepakt. De 33-jarige Wust wist in de slotrit van de 5000 meter... haar concurrente Ivanie Blondin in eenvoudig voor te blijven. Het brons ging verrassend naar Antoinette de Jong. Wust nam eerder op de dag een voorschot op de wereldtitel... door de 1500 meter te winnen in een nieuw baanrecord. Het weer, vooral in het zuidoosten wolken en, buiten, en buien vanavond. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersleiding bij de ANWB.